Door Almegens met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was namens Iran de drijvende kracht achter de nucleaire overeenkomst uit 2015. Zes wereldmachten maakten toen afspraken over het inperken van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit de overeenkomst. Toen Iran daarna hard werd getroffen door Amerikaanse sancties... kwam Zarif onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert. In Amsterdam Zuidoost is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Even verderop is een dode gevonden. De politie onderzoekt of die twee zaken met elkaar te maken hebben. Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet. De gewonde is volgens NH Nieuws naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de brexit steunen. Dat heeft leider Jeremy Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil kosten wat kost een wat hij noemt destructieve brexit van de conservatieven tegenhouden. Corbyn lag onder vuur binnen Labour, waar veel parlementsleden al langer voor een tweede referendum pleiten. Mede daarom stapten vorige week zeven Labour-parlementariërs uit de partij. Het is onduidelijk of er in het Lagerhuis een meerderheid is voor een tweede referendum. Premier May hoopt nog steeds een meerderheid zover te krijgen dat ze haar Brexit-deal steunen. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen. Ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stellen de drie partijen.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 Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, cause the devil's got my arms, and it pulls me back into the night.